De oude president is veroordeeld tot 27 jaar cel voor het beramen van een staatsgreep na de verloren presidentsverkiezingen van drie jaar geleden. Hij mocht de uitvoering van zijn straf thuis met een enkelband afwachten. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio is in Genève. Daar bespreken delegaties van de VS, Oekraïne en EU-landen... het 28-puntenplan van president Trump voor een einde aan de oorlog met Rusland. Oekraïne is het niet eens met dat plan, omdat er onder meer in staat... dat het land de bezette Donbass moet afstaan aan Rusland. De Oekraïense president Zelensky kondigde gisteren aan dat hij met een alternatief plan zou komen. Wat daarin staat is nog niet bekend. Rusland is opnieuw niet aanwezig bij de gesprekken in Genève. Honderden ouders delen online persoonlijke gegevens en foto's van hun kinderen... vanwege een winactie van speelgoedwinkel Intertoys. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep West. Bij de actie zijn Sinterklaas cadeaus te winnen. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat het onverstandig is... om de contactgegevens en beelden te verspreiden. Ze kunnen dan voor allerlei doeleinden worden gebruikt... zonder dat mensen er grip op hebben. Intertoys zegt dat het niet wil stimuleren dat ouders gegevens en foto's van hun kinderen delen... Dat hoeft ook niet om aan de actie mee te kunnen doen. In de eredivisie heeft Heerenveen met 3-1 gewonnen van AZ. Door de overwinning klimt Heerenveen van de 12e naar de 9e plaats. Voor AZ was het de derde nederlaag van het seizoen. Het weer in het noorden en oosten kan het nog sneeuwen. In de rest van het land is het regenachtig bij 1 tot 5 graden.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 That's all I remember. I'm sorry. that. You know I got a bad temper. I had a must have had a bad day or something, but just come back to the crib, man. I can't fall down on my knees.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 I, and that's for sure, cause I, I never been the type to break up a happy home. But uh, it's something about baby girl, I just can't leave alone. So tell me, mom, what's it gonna be? She said, You don't know what you mean to Come me.